Laat de reuzen maar komen, de vodka is op. Want we hebben zo'n dorst en niks te drinken. Laat de reuzen maar komen. elk feestje zie vlot. Voor je het weet zijn ze al hier met al die flessen. En de balla, laika, die klinkt heel zacht. Laat zon. de Russische wodka wordt elk feest hier Zeg geen jet, niet, niet tegen de wodka uit de Sovjet. Maar de rest, rest, rest mogen ze halen. Zeg geen jet, jet, jet tegen de wodka uit de Sovjet. Want met wodka kun je een goed feestje bouwen. Maar haal voorzichtig de keuk van de fles. Anders krijg een Russische les. Laat de beurs maar komen, de vodka is op. Zonder Russische vodka wordt elke racing een Zeg geen jet, jet, jet tegen de mokka uit de Sovjet. Maar de rest, rest, rest mogen ze houden. Zeg geen jet, jet, jet tegen de mokka uit de Sovjet. Anders krijgen we een reuze les. Laat de beurs maar komen, de vodka in zon. Zonder Russische vodka wordt elk. zeer vlot. Zonder Russische vodka hotel, ik weet zeer vlot.